Dat is het laagste aantal sinds 1963, het jaar dat het voor het eerst moordstatistieken werden bijgehouden. Negen jaar geleden stond de teller nog op ruim 2200. Veel New Yorkers waren bang dat het moordcijfer dit jaar zou stijgen vanwege de financiële crisis en de groeiende werkloosheid. Maar dat effect is uitgebleven. Ook het aantal verkrachtingen, overvallen en inbraken in de miljoenenstad daalde. Volgens de federale politie, de FBI, ligt ook in andere grote Amerikaanse steden het aantal moorden lager dan de afgelopen jaren. In Argentinië zijn voor het eerst twee mannen met elkaar getrouwd. Het is ook het eerste homohuwelijk in een Latijns-Amerikaans land. De twee mannen, die allebei aids hebben, traden in het huwelijk in de zuidelijke provincie Tierra del Fuego. Een eerdere poging om op 1 december, Wereld Aidsdag, in Buenos Aires te trouwen, was gestrand op een rechterlijk verbod. Eerst zou het Argentijnse rechtshof zich over het homohuwelijk moeten uitspreken. De mannen wilden daar niet op wachten en vonden in de gouverneur van Tierra del Fuego een medestander. In het noorden van Nigeria zijn bij gevechten tussen militairen en leden van een religieuze secte zeker 20 doden gevallen. Volgens getuigen loopt het aantal doden tegen de 40. De gevechten speelden zich af in een deelstaat ten noordoosten van de hoofdstad Abuja. Regeringsmilitairen kwamen in actie na klachten van burgers over openluchtbijeenkomsten van de moslimsecte die zich de Kato noemt. Zulke bijeenkomsten zijn in Nigeria verboden sinds een opstand van een andere secte, Boko Haram, eerder dit jaar. Kalakato is een non-conformistische moslimsecte die veel aanlang heeft onder arbeiders en kleine handelaren. Het weer in het zuiden, oosten en noorden dichte mistbanken.